En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon op een polsperron. En dan schrikt ze wakker en hoort dezelfde taal, die even leek verdwijnen, opnieuw in het journaal.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 Die Bildung und Recht zum Leben anerkennen. Mein deutsches Volk, wenn so die Welt gegen uns steht, dann müssen wir umso mehr zu einer Einheit werden.